waardoor precies is onduidelijk. Netbeheerder Stedin zegt dat monteurs proberen de stroomvoorziening in Woerden te herstellen. In de Europese Unie wordt overwegend opgelucht gereageerd op de Brexit-deal. De lidstaten zijn vooral blij dat er toch nog iets van een handelsakkoord op tafel ligt. Al hadden de meesten liever een wat minder harde brexit gezien met meer samenwerking. Voor het bedrijfsleven en de visserij zijn de gevolgen nu nog steeds groot. Bedrijven die zaken doen in het Verenigd Koninkrijk moeten bijvoorbeeld veel meer papierwerk doen en controles ondergaan. En de vissers mogen met ingang van 1 januari minder vangen in de Britse wateren. Paus Franciscus heeft op kerstavond geen duizenden... maar slechts zo'n 200 mensen toegesproken in de Sint-Pieter. Vanwege de avondklok in Italië begon de viering twee uur eerder dan normaal. De paus zei in de mis dat christenen zelfs in de slechtste tijden geloof in God moeten hebben. Ook komt er de komende dag geen traditionele Urbi et Orbi vanaf het balkon op het Sint-Pieterplein. De zegening wordt online gestreamd. Op NPO Radio 2 is een uur geleden de Top 2000 begonnen. Als eerste werd Can't Get It Out of My Head van Electric Light Orchestra gedraaid, de nummer 2000. De radiomarathon start dit jaar 8 uur eerder dan voorheen... zodat er wat meer ruimte is om langere versies van nummers te draaien. Vanwege corona is er dit jaar geen publiek welkom. Wel staat het Top 2000 café vol met beeldschermen... waarmee de luisteraars online aan de bar kunnen zitten. De organisatie spreekt van de leukste Zoom-meeting van het jaar. De Top 2000 wordt op Oudejaarsavond vlak voor middernacht... afgesloten met Rollercoaster van Danny Vera, de nieuwe nummer 1. Het weer. Aan zee kans op buien met hagel en natte sneeuw.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 En één ding nog maar wil, wie het gewonnen heeft van mij, toe zeg me wie. Ik ga maar vroeg naar bed en leg een foto naast me neer. Ik hoop dan dat ik droom, dat jij me zegt, hier ben ik.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 Fijne kerstdagen. ZFM. allemaal fijne dagen en een voorzitter.